Zes uur. moet bij het RWS Journaal. Vrijgelaten. Twee anderen kwamen eerder al vrij. De verdachten werden allemaal opgepakt in wijken waar twee van de drie daders woonden. De politie laat weten dat een aantal van de zeven omgekomen slachtoffers nog altijd niet is geïdentificeerd. Peter Bos wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Borussia Dortmund, melden verschillende media. Hij zou een meerjarig contract tekenen bij de Duitse voetbalclub. Bos is nu nog trainer van Ajax. Er gingen al geruchten dat hij naar Borussia wilde overstappen. Het zou vooral zijn omdat Bos bij Ajax ruzie heeft met een deel van zijn trainersploeg. Een vrouw die was ingehuurd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten is opgepakt omdat ze geheime informatie zou hebben gelekt naar de media. Waarschijnlijk gaat het om informatie van de NSE over Russische hekpogingen rond de presidentsverkiezingen. De 25-jarige vrouw is de eerste die wordt aangeklaagd voor lekken naar de media sinds president Trump aan de macht is. Werkende twintigers zijn de laatste jaren steeds minder gaan verdienen ten opzichte van oudere mensen met een baan. Volgens het CBS daalde hun inkomen tussen 2004 en 2014 van 24 naar 23.000 euro. Mensen van in de 30 zagen hun inkomen toen juist stijgen naar 26.000 euro. Het verschil komt onder meer doordat veel twintigers begonnen met werken tijdens de crisis. De scholen van Romy en Savannah hebben opvang geregeld voor hun leerlingen vandaag. De eerste schooldag nadat de 14-jarige meisjes dood werden teruggevonden. Op zowel Romy's school in De Glint als Savannah's school in Bunschoten is rouwbegeleiding. Gisteravond is in Romy's woonplaats Hoevelaken een herdenking gehouden... en Savannah's dood werd besproken in een kerkdienst.